Maar dat ziet burgemeester Abu Taleb niet zitten. Ik Voor de weinig voor jullie gezegd om nu komende zaterdag een soort staat van beleg in het centrum af te kondigen. Dat gaan we dus niet doen. Ehm, de, de ME staat paraat, de politie is eh, paraat. De winkels laten keurig gewoon om 6 uur. Iedereen kan zijn boodschappen doen. En we moeten echt oppassen om de mensen angst aan te praten... om vooral niet naar Rotterdam te komen. Dat is natuurlijk de keerzijde van, eh, van dit debat. Nou, dinsdag werden na afloop van de wedstrijd tientallen mensen opgepakt. Abu Taleb vindt dat de verhalen over de ongeregeldheden enorm worden overdreven. En zegt dat er vooral mensen zijn opgepakt omdat ze met vuurwerk gooiden. We blijven nog bij voetbal, want de Spaanse voetbalploeg zit zonder bondscoach. Luis Enrique is ontslagen na het dramatisch verlopen WK. De Spanjaarden werden dinsdag na penalties uitgeschakeld door Marokko. De Belgische justitieminister en zijn gezin zitten weer ondergedoken na nieuwe bedreigingen, schrijft de Belgische krant De Standaard. In dit jaar zat de minister samen met zijn vrouw en kinderen ook al in een safe house, omdat criminelen hem zouden willen ontvoeren. Een dikke kans dat in Buckingham Palace al een afstandsbediening naar de tv is gegooid. In Groot-Brittannië raken ze niet uitgepraat over de nieuwe Netflix-serie, waarin de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hun verhaal vertellen. Correspondent Fleur Launsbach keek de eerste drie afleveringen. Het is wel duidelijk, dit is een flink hard aangezette film over hun standpunten. Zonder wederhoor. Het begint bij het sprookje van hoe ze elkaar ontmoet hebben. En dat in combinatie met waarom ze uiteindelijk uit de koninklijke familie zijn gestapt. Dus we zien hun worsteling met de Britse pers. We zien een strijd met wat zij zien als diep geworteld racisme in het paleis en in de Britse pers. Het Britse Koningshuis heeft nog steeds niet gereageerd op de serie. Het weer vallen nog wat buien. In het oosten en zuiden mogelijk wat natte sneeuw. In het noorden nog het meeste kans op zon bij een graadje of 4. Morgenochtend kan het op sommige plekken glad zijn. Verder ook weer wat buien.